Zo is er in Eindhoven vandaag bijvoorbeeld geen plek meer, meldt Omroep Brabant. En ook uit andere steden komen verhalen dat je er niet meer tussen komt. Het lijkt erop dat veel mensen besmet zijn geraakt bij festivals, feestjes of in de horeca. En daarom laten veel meer mensen zich nu testen. Het aantal besmettingen is de afgelopen dagen razendsnel opgelopen. Dat is nog niet te merken in de ziekenhuizen. Maar het kan wel betekenen dat vakanties in het buitenland de komende tijd een probleem gaan worden. In Hengelo is een riool ontploft. Een tuinman was bezig met een gasbrander om onkruid weg te branden bij een put toen de boel ontplofte. Er raakte niemand gewond, 20 huizen zijn ontruimd. Sinds de aanslag op Peter R. de Vries komt er via crowdfunding veel geld binnen voor het oplossen van de verdwijningszaak van Tanja Groen. De journalist begon een paar weken geleden een stichting. Hij wil een miljoen euro inzamelen als beloning voor de gouden tip in die zaak. De afgelopen dag werd er meer dan 100.000 euro gedoneerd. Het is moeilijker om een huis te kopen. Je betaalt nu gemiddeld 4 ton voor een huis. Een jaar geleden was dat nog minder dan 3,5 ton. Die prijsstijging is een record. En bij driekwart van de huizen wordt meer dan de vraagprijs geboden, zeggen de makelaars. En we horen hele extreme voorbeelden waarbij onze makelaars echt zeggen... dit is eigenlijk onverantwoord wat hier gebeurt. Maar ja, als de mensen het willen betalen, ja, dan zijn ze daar vrij in. Ook moet je er snel bij zijn. Het duurt gemiddeld maar 24 dagen voordat een huis is verkocht. De kortste periode ooit. Het weer op veel plaatsen zon, maar vanmiddag kan er ook een bui ontstaan. Ook morgen eerst weer zon en later op de dag kans weer kans op een bui. En net als vandaag 20 tot 24 graden.